Vijf uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het vliegverkeer boven een groot deel van Noordwest-Europa ligt mogelijk twee dagen stil. In elk geval tot morgenochtend 6 uur. Vier tot 5.000 vluchten zijn al geannuleerd als gevolg van de aswolk die boven Noordwest-Europa hangt. Het luchtruim boven Nederland gaat om 7 uur vanavond dicht. Dat betekent dat alle vluchten worden geannuleerd. Zo'n 90.000 mensen die vandaag vanaf Schiphol zouden vliegen... kunnen niet naar hun bestemming. De luchtvaartmaatschappijen brengen hun reizigers onder in hotels... maar het is onzeker of dat voor iedereen lukt. Schiphol zet veldbedden neer als gestrande reizigers nergens meer terecht kunnen. De aswolk is ontstaan door de vulkaanuitbarsting die gisteren op IJsland begon. Het fijne stof kan de motoren van vliegtuigen vervormen, waardoor die kunnen afslaan. Volgens het RIVM vormt de aswolk geen gevaar voor de volksgezondheid. In de duinen bij Bergen en Schorrel woedt opnieuw brand. De politie en brandweer spreken van een grote brand. Gisteravond ging bij Bergen aan Zee een natuurgebied van een vierkante kilometer verloren. 450 mensen werden geëvacueerd. De brand was om 1 uur vannacht onder controle, maar is toch weer opgeleid. De verdreven president Bakiev van Kirgizië is op weg naar buurland Kazachstan. Dat is gemeld door Russische en Kirgizische persbureaus. Naar verluid is Bakiev in Kazachstan voor overleg met zijn ambtgenoot Nazarbayev. Bakiev ontvluchtte een week geleden de hoofdstad Bishkek na een bloedige volksopstand. Tot nu toe weigerde hij de macht op te geven. Kazachstan is op dit moment voorzitter van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Dick Advocaat stapt per direct op als bondscoach van België. Advocaat is nu nog interimcoach van AZ. Waar hij volgend jaar aan de slag gaat is nog niet bekend... maar volgens een Belgische krant wordt de Hagenaar de nieuwe bondscoach van Rusland. Het weer vanavond vanuit het noordwesten bewolkt. Morgen opnieuw bewolkt en iets kouder dan vandaag.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 I hope you're pleased with what you've done. tonight under the street lights, leaving behind what I don't need. I've walked like a blind man, and my eyes are open, and you are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a while?